Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De ontdekker van het DNA, James Watson, is overleden. Hij ontdekte in 1953 samen met drie anderen de structuur van DNA... waarin erfelijke eigenschappen vastliggen. Voor die ontdekking kreeg hij in 1962 de Nobelprijs voor de geneeskunde. Volgens de New York Times overleed Watson nadat hij in een ziekenhuis was opgenomen met een ontsteking. Hij was 97. De politie heeft vanavond een man doodgeschoten in Rozenburg bij Rotterdam. Dat gebeurde in een woning. Agenten kwamen op een melding af en werden daar geconfronteerd met een man met een mes, zegt de politie. Om wat voor melding het ging, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Asielopvangorganisatie COA is verbaasd over de uitlatingen van demissionair asielminister Keizer. Die zei vanmiddag dat ze ervan baalt dat het maar niet lukt om het aantal asielzoekers in Ter Apel tot 2000 te beperken. Volgens de minister zijn op andere plekken in Nederland honderden opvangbedden leeg. Volgens het COA is de minister goed op de hoogte van de situatie. Bedden staan nooit langer dan één nacht leeg, zegt het COA. En ook heeft het COA zich te houden aan afspraken met gemeenten. De organisatie wil zo snel mogelijk in gesprek met minister Keizer. Een EU-missie heeft voor de kust van Somalië piraten verjaagd van een gekaapte tanker. De 24 bemanningsleden zijn bevrijd. Ze hadden zich tijdens de aanval gisteren opgesloten... terwijl de piraten het schip enterden. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet... om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. De laatste tijd nemen aanvallen op schepen voor de Somalische kust weer toe. Dat komt deels door de onveiligheid in de Rode Zee vanwege Houthi-aanvallen. Het weer blijft droog vanavond. Op veel plaatsen kan mist ontstaan. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt daarom code geel. Morgenochtend start mistig. Vervolgens is het bewolkt. In het zuidwesten zijn er opklaringen en het wordt 12 tot 15 graden.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 And if you like fish and grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, now go. your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. Tesla, partner, ex-wrestler, he dates for Cheska, partner, ex-wrestler.